een Klomp met het NOS-journaal. De Noor er is iemand opgepakt en een deel van het centrum is afgezet. Volgens de Noorse politie lijkt het erop dat het explosief maar beperkte schade had kunnen aanbrengen. De politie in Noorwegen is extra alert na de aanslag van gisteren met een vrachtwagen in buurland Zweden. In Stockholm vielen daarbij vier doden en 15 gewonden toen een Oezbeek met een gestolen vrachtwagen door een winkelstraat raasde. In Den Haag hebben vandaag zo'n 10.000 Turkse Nederlanders gestemd voor het referendum over meer macht voor president Erdogan. Daarmee komt het totaal aantal stemmers in Den Haag sinds woensdag op zo'n 40.000. De grote belangstelling leidde tot verkeersdrukte rond het bedrijventerrein waar het stembureau is. De sfeer tussen voor- en tegenstemmers was opnieuw gemoedelijk. Ook in Amsterdam en Deventer wordt gestemd voor het Turkse referendum. Hoeveel mensen daar naartoe gingen is niet duidelijk. De stemlokalen zijn ook morgen nog open. In Dirkshoorn in Noord-Holland heeft een grote brand gewoed in een woonboerderij. De vlammen sloegen meters hoog uit het rieten dak van het huis... dat volgens de brandweer niet meer te redden was. Er is iemand gewond geraakt, niet door de brand zelf... maar doordat hij of zij is gestruikeld. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Omwonenden werden via een NL-alert opgeroepen om binnen te blijven... en hun ramen en deuren te sluiten. In de eredivisie heeft hekkensluiter Go Ahead Eagles opnieuw een gevoelig verlies geleden. De ploeg verloor thuis met 4-1 van Heracles. ADO Den Haag boekte de derde zege in een week tijd en won thuis met 4-3 van FC Groningen. Daarmee heeft ADO de degradatiezone duidelijk achter zich gelaten. Ajax won in Nijmegen met 5-1 van NEC en Vitesse won thuis met 4-2 van Heerenveen. Het weer, het is helder en koud vannacht met minima iets boven nul. Lokaal kan een mistbank ontstaan.